Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika kan zich officieel gaan opmaken voor de strijd tussen Kamala Harris en Donald Trump. Op het partijcongres van de Democratische Partij is Harris vannacht benoemd tot presidentskandidaat. I accept your nomination Vanuit het publiek kon Harris rekenen op veel steun. Oh, I loved it. I loved it. She's, she's of being a president, and it's going to happen. Ja, I have no words. Over iets meer dan twee maanden zijn die verkiezingen. Abonnees van Disney Plus zijn binnenkort duurder uit. Voor de streamingdienst betaal je vanaf oktober 14 euro per maand. Dat is 3 euro meer dan op dit moment. Kijkers kunnen er wel voor kiezen om minder te betalen... maar dan krijgen ze een abonnement met reclames. Disney Plus werd in 2019 gelanceerd in Nederland. Toen betaalde je er 7 euro per maand voor. Dat is dus de helft van wat abonnees binnenkort moeten aftikken. Andrew Tate mag een maand zijn huis niet uit. De influencer werd deze week door de Roemeense politie opgepakt... onder meer voor seks met minderjarigen. Er liep in Roemenië al een zaak tegen Tate... vanwege mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Tate noemt de aanklachten op ex onzin en heeft het over een samenzwering. het is weer tijd voor ronkende motoren en gierende banden in de duinen van Zandvoort. Duizenden Formule 1-fans komen vandaag die kant op om te kijken naar de trainingsrondjes van de coureurs. Er zitten veel Nederlandse Max Verstappen-fans bij. Al heeft dit meisje een andere favoriet, vertelt ze bij Hart van Nederland. Carlos, ja, een foto met hem. Foto met Carlos Sainz? Ja. Ja. <laughs> Het smelt helemaal bijna als je het over hem hebt. Ik wil het hebben, ja. Ik wil het. Vorig jaar wilde ik ook heel graag, maar hij liep gewoon verder in zijn auto. Ik dacht, nou, ik wil foto. Ja. <laughs> Morgen is de laatste training en de kwalificatie. De Formule 1 race zelf is zondag om 3 uur. En het weer nog in het oosten en in Limburg zijn er vanochtend nog wat opklaringen met zon.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 Each day we live and learn as the wheels of heaven. man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet.